Ja, voor de digitale dreiging eh, dan moet u toch denken aan uh, hackaanvallen die ons land kunnen raken op verschillende manieren. Gebeurt dat al? Eh, op dit moment houden we dat heel goed in de gaten. we zullen erover communiceren als we erover moeten communiceren, maar we zijn waakzaam. En als we er meer over kunnen melden of als er iets aan de hand is wat gemeld moet worden, dan zullen we dat doen. De Volkskrant meldde vanochtend dat dat de Russische militaire inlichtingendienst afgelopen jaar routers heeft gehackt van Nederlandse particulieren en bedrijven. En dat die apparaten kunnen worden gebruikt voor digitale aanvallen, bijvoorbeeld in Oekraïne. Op Giro 555 is in drie dagen tijd al bijna 10 miljoen euro binnengekomen voor hulp aan Oekraïners. Het geld wordt vooral besteed aan schoon drinkwater, medische zorg en onderdak. Maandag is er een landelijke actiedag op radio en tv om nog meer geld in te zamelen. Vanwege de Russische inval in Oekraïne organiseert de Formule 1 geen races meer in Rusland. Het contract is verscheurd, zegt Autosportfederatie FIA. Vorige week werd de Grand Prix van Sochi al geschrapt. Vanaf volgend jaar zou in Sint-Petersburg worden geraced, maar dat plan gaat nu ook de prullenbak in. Ja, nog meer Formule 1 nieuws. Max Verstappen blijft langer racen voor Red Bull. De wereldkampioen heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. Is hij blij mee? I really enjoy working with the people in you know in every department. So um, and especially of course after winning the championship last year, yeah, for me it's the best team out there. Uh, so yeah, I I want to stay. Met zijn nieuwe contract verdient Max 45 miljoen euro per jaar. Het weer. Op sommige plekken zijn er wat wolkjes, maar verder is het bijna overal flink zonnig vandaag. Prima lenteweer dus, bij 10 tot 12 graden. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file voor de Koentunnel op de A10 Noord richting het zuiden door een vrachtwagen met pech. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade.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 that you lie Under the moonlight, on the rooftop in the night In the night And now it seems like I got it all But I'm just someone lost in New York Even though it's a quarter to four I will Of the bridge. Oh my, all alone it is what it is. I'm up in Soho, I don't know who you are with, who you are with. And now it seems like I got it all, but I'm just someone lost in New York.